Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische president Poetin heeft een bezoek aan Mariupol gebracht. Die Oekraïnse stad wordt al bijna een jaar bezet door Russische troepen. Het bezoek van Poetin komt als een verrassing, vertelt correspondent Geert Groot-Koorkamp. We kennen hem eh, van vroeger dat hij eh, ja, nogal vaak gedurfde, onverwachte manoeuvres maakte. Maar de laatste tijd hebben we dat eigenlijk helemaal niet meer van hem gezien. En dat hij dus nu in één keer opduikt, eh, ja, zelfs op op bezet geannexeerd eh, gebied in Oost-Oekraïne. Dat is een grote verrassing. Het staatspersbureau heeft foto's van het bezoek. Je ziet Poetin eerst een autorietje maken en daarna praat hij kort met inwoners. Tussen Sneek en Stavoren rijden de hele dag geen treinen, want ProRail is druk met een groep dassen. Zij hebben tunnels onder het spoor gegraven en dat is gevaarlijk. ProRail gaat een fopnest voor ze bouwen, zodat ze daarin kruipen. ProRail probeerde de dieren al langer weg te krijgen, maar daar kwam er toch een berg papierwerk bij kijken. We moeten wel samen met marktpartijen dat kunnen doen. En ook in de, in de fase waarin dat eh, in de omgeving van de Dassenburg ook mag. Eh, op dit moment zitten ze bijvoorbeeld in het eh, seizoen waarin ze hun jongen krijgen. Ja, dan is er eigenlijk niks mogelijk. ProRail hoopt dat ze het nieuwe huis voor de Dassen snel afkrijgen. En het is aftellen naar de klassieker. Over een half uurtje moeten Ajax en Feyenoord aan de bak in de Johan Cruijff Arena. deze Ajax-supporter weet wat er moet gebeuren. Als we van, van, van druk gaan zitten en je gaat in de eerste helft scoren twee of drie maal, dan heb je in de pocket. Ga je terughangen, wat we tegenwoordig veel achterin doen, daar deed je het niet. Maar uh, eh, 3-1. Ja, en waarschijnlijk hoopt de ploeg van John Heitinga daar ook op. De Amsterdammers moeten winnen om nog kans te maken op de landstitel. Het weer in het zuiden en oosten wat zon, verder bewolkt. Later op de middag trekt het wat bij. Het is 10 tot 15 graden. Morgen meer bewolking en ook regen. Het is dan maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrit Horn is de vertraging een half uur.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 de baseline is Steffi Graf. Stek lang het nek van een giraf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, patras net een sommelier. Flesje hier van 2 bij 2 Chardonnay. Zo so sweet als een crème brûlée. Give me some more, net vaste rijms. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op de space en ijs. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, Rick in het veld met de picknick.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 Blame on a boogie, don't you blame it. Sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on a good time. Blame on a boogie. Sunshine, moonlight, yeah, good times, boogie. You just got the sunshine, yeah, moonlight times.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 Uh. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about mm. it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about uh. it. Feeling the blues about yeah. it. I just can't do it.